Let me hold you like I never did before And take my arms and let me hold you like I never did before and I should have tried just to talk about it And then I should have tried to let you go I'm still here So before you let me go Now my heart is on the line Till I see ourselves 是。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 Ja, jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit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 de snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze vol Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het Al moet ik tien keer rond even naar, Tot jij mijn liefde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 wasted on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 En nergens zonder jou.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 Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen gediscrimineerd bij de benoeming van twaalf vrouwen tot hoogleraar. Dat zegt de commissie Gelijke Behandeling. De Groningse Universiteit wilde meer vrouwelijke hoogleraren en had daarvoor extra geld uitgetrokken en speciale leerstoelen gecreëerd. Daar kwamen alleen vrouwen voor in aanmerking, mannen niet. De universiteit in Groningen werkt inmiddels niet meer op deze manier, maar de benoemingen worden niet teruggedraaid. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen. De verkoop duurt drie dagen. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er dit jaar weer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar, toen er voor 65 miljoen euro aan vuurwerk is verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op Oudejaarsdag vanaf 10 uur s ochtends tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. In Nederweert in Limburg hebben criminelen vannacht een geldautomaat bij een bank gekraakt. Eerst ramden ze de toegangsdeur met een auto en vervolgens bliezen ze de automaat op. Die raakte zwaar beschadigd. Maar de schade aan het pand valt volgens de politie mee. Waarschijnlijk is het de daders gelukt om geld buiten te maken, maar zeker is dat nog niet. Het monument voor de slachtoffers van de aanslagen in New York is al een miljoen keer bezocht. 16 weken geleden, op 11 september, werd het monument onthuld. Op de plek waar de Twin Towers stonden staan nu twee grote waterbassins. Dagelijks wordt de plek in Manhattan door zo'n 10.000 mensen bezocht. Een Australische vrouw heeft drie dagen